Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee terreurverdachten die vorig jaar werden opgepakt speelden airsoft. Dat is een schietsport waarbij men met plastic kogels een veldslag nadoet. De politie vermoedt dat de twee zo trainden voor een terreuraanslag in Nederland, meldt RTL Nieuws. De twee hoorden bij een zevenkoppige terreurcel die vorig jaar september in Arnhem en Weert werd opgerold. De Nederlandse Airsoft Belangenvereniging zegt dat airsoft een sport is... die in de verste verte niet lijkt op een aanslag. Het schip Open Arms met 107 migranten aan boord mag aanmeren in Algeciras in Zuid-Spanje. Zes EU-landen hebben aangeboden de opvarenden op te vangen. Nederland zit daar niet bij. De migranten werden ruim twee weken geleden uit de Middellandse Zee gehaald voor Libië. Het schip ligt nu voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa, maar mag daar niet aanmeren. Spanje heeft nu gezegd dat het schip mag aanmeren vanwege de slechte omstandigheden aan boord. Het pakketje dat vlakbij een kerk in Hilversum werd gevonden bevat geen explosieven. Rond 11 uur vanochtend werd de omgeving van de kerk door de politie afgezet vanwege de vondst van een verdachte koffer. De kerkdienst ging niet door. Volgens burgemeester Broertjes nam de politie de dreiging erg serieus... doordat terreurgroep IS de Hilversumse kerk brandend zou hebben afgebeeld in een bewerkte foto omdat het loos alarm was, wordt de afzetting nu verkleind. Er wordt nog wel onderzocht waar de koffer vandaan komt. In de eredivisie heeft Willem II zijn uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard met 3-2 gewonnen. Alle drie de doelpunten van Willem II werden gemaakt door twee Grieken, Vrouzai en Pavlidis. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon soms door, maar er kan ook nog een bui ontstaan. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht gaat het harder waaien en blijft het wisselend bewolkt. Morgen zon en wolken en af en toe een bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.